uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Gisteren werd bekend dat de vier IJsselmeerziekenhuizen... samen met het MC Slotervaart in Amsterdam... uitstel van betalingen hebben aangevraagd. Vaak een voorbode van een faillissement. Het MC Slotenvaart in Amsterdam neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. In postpakketten voor de Amerikaanse oud-president Barack Obama... en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... zijn mogelijk explosieven aangetroffen. Ook nieuwszender CNN ontving een verdacht pakket. Volgens de New Yorkse politie gaat het om een pijpbom... een zelfgemaakt explosief in de vorm van een ijzeren buis... aan beide kanten dichtgemaakt en gevuld met explosief materiaal. De burgemeester van New York spreekt over een terreurdaad. Het explosief is inmiddels verwijderd uit het gebouw. Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft nog 2,5 week dicht. Bij werkzaamheden gisteren werd asbest aangetroffen. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en het station Beurs wel weer rijden... maar stoppen ze niet bij de halte Stadhuis. Er is geen gevaar geweest voor reizigers en personeel, aldus de RIT. De privacygegevens van ruim 9 miljoen klanten van luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific zijn op straat komen te liggen. Volgens de Chinese luchtvaartmaatschappij hebben onbekenden toegang gehad tot het interne computersysteem met klantgegevens. Namen, e-mailadressen, geboortedatums, telefoonnummers en paspoortnummers waren zichtbaar. Net zoals persoonlijke voorkeuren en eerder geboekte reizen. Volgens Cathay Pacific zijn de gegevens niet misbruikt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt.